7 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Longartsen in Nederland melden de eerste gevallen van een onbekende longziekte... bij gebruikers van de e-sigaret. Uit een rondgang onder 1100 longartsen zijn in een paar dagen... al drie gevallen bekend geworden, meldt Nieuwsuur. In de Verenigde Staten zijn al zes mensen overleden... aan een mysterieuze longziekte... die vermoedelijk wordt veroorzaakt door elektronische sigaretten. Honderden mensen zijn ziek geworden. Het wapen waarmee de zoon van burgemeester Halsema van Amsterdam werd opgepakt... was van zijn vader Robert Oei. Die zegt in NRC dat hij het onklaargemaakte revolver... 20 jaar geleden aanschafte voor zijn werk... maar dat hij het wapen pas onlangs in een la in de Amstwoning had gelegd. De 15-jarige zoon van Halsema en Oei werd in juli samen met iemand anders opgepakt... nadat ze waren betrapt op een leegstaande woonboot. Het wapen gooide hij weg toen de politie kwam. De Amerikaanse actrice Felicity Huffman moet 14 dagen de cel in... omdat ze smeergeld heeft betaald om haar dochter op een elite-universiteit te krijgen. Ze is de eerste die wordt gestraft in een grootschalig omkoopschandaal. Huffman betaalde 15.000 euro zodat haar dochter een goed cijfer zou krijgen voor een toelatingstoets. De actrice krijgt ook een werkstraf en een boete van 30.000 euro. De voormalige Britse premier Cameron noemt het gedrag van premier Johnson... en andere conservatieven rondom het brexit-referendum walgelijk. In een interview met The Times zegt hij dat ze de waarheid hebben thuisgelaten... door vooral met emotionele immigratieargumenten te komen. Bij de verkiezingen van 2015 beloofde Cameron een referendum over een vertrek uit de EU... ondanks dat hij daar zelf op tegen was. Komende week verschijnen zijn memoires. De Frieske Academie is in ernstige geldnood. Er werken nog maar zo'n 20 wetenschappers... en er is een vacaturestop wegens een gebrek aan geld. De Frieske Academie richt zich op het wetenschappelijk onderzoek... naar de Friese taal en letterkunde en de geschiedenis van Friesland. De provincie Friesland werkt aan een voorstel... voor de toekomst van de Frieske Academie. Het weer. Het is eerst plaatselijk mistig, maar het lost snel op. Verder zonnig en droog.